Mariel Hageman met het NOS Journaal. Op de A28 bij Assen zijn verschillende ongelukken gebeurd door de gladheid. Het wegdek wordt omschreven als een ijsbaan en het sneeuwt er. Tussen Assen en Assen-Noord stond om 6 uur 5 kilometer file door een ongeval. In het hele land kan het vanavond, vannacht en morgenochtend glad zijn. Vooral op de wegen in het Noordoosten moet het verkeer daar rekening mee houden. In Noordoost-Nederland wordt zo'n 5 centimeter sneeuw verwacht. In Brabant zijn op enkele plaatsen in totaal 35 vaten met drugsafval gevonden. Een deel van de vaten is lek. In Moergestel werden de vaten gedumpt in een natuurgebied. De chemicaliën zijn daar in een ven en in de bodem terechtgekomen. In Tilburg werden de vaten gedumpt op een industrieterrein. De brandweer is bezig met het opruimen van de lekkende vaten. Het gesleep met garnalen tussen Nederland en Marokko is binnen vijf jaar voorbij, verwachten de leveranciers. Ze gebruiken steeds meer machines om de Hollandse garnalen te pellen. Voordeel is dat de garnalen sneller op het bord liggen. Nu zijn ze vaak een paar weken oud. Door de inzet van machines komt een einde aan het pellen met de hand in Marokko. Daar gaan elke week zo'n 25 vrachtwagens naartoe met een half miljoen kilo garnalen aan boord. In de Friese wateren komen steeds meer otters voor. Volgens Omroep Friesland zijn er de afgelopen jaar zo'n 160 geteld. 20 meer dan een jaar eerder. Rond 1990 stierf de otter uit in Friesland omdat het water te vuil was. Sinds 2002 zijn er weer nieuwe otters uitgezet. Nu is de grootste vijand van de otter het verkeer. 1 op de 3 komt dan zijn end doordat hij wordt doodgereden. Het weer vanavond en vannacht af en toe een bui met sneeuw of natte sneeuw. Het vriest licht, waardoor het glad kan worden. Morgen geregeld zon, de temperatuur ligt tussen de 0 en 3 graden.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 En deze week beginnen we net iets anders met de Euro Breakdown. Want meneer Winter is er eindelijk. Ja, ook in Zandvoort eh, zijn de eerste sneeuwvlokken gevallen. En dan moeten we natuurlijk een klein beetje aandacht aan besteden. Dus welkom bij een uh, sneeuwseditie van de Your Breakdown hier op eh, CFM Zandvoort. 26e jaargang, aflevering 3 van 15 januari. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go... Let it snow, let it snow, let it snow. Europa, het hitgevoeligste continent van onze aardkloot.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 Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van de Euro Breakdown hier op uh, eh, ZFM Zandvoort. 26e jaargang, aflevering 3 van alweer eh, vrijdag 15 januari. Deze week hebben we 12 stijgers, 12 zittenblijvers, 13 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Betekent dat we weer 40 mooie platen voor je hebben klaarstaan op een rijtje. Maar ik ga ze niet allemaal draaien de drie nieuwe binnenkomers, Justin Bieber, Duke, Dumont... en eh, hoe kan het ook anders, David Bowie, daar kunnen we niet omheen. Betekent ook dat er eh, drie mensen uit de lijst zijn verdwenen. Calvin Harris eh, met How Deep Is Your Love na 24 weken. En Martin Solveig met GTA na 31 weken uit de lijst verdwenen. En The Weeknd met Can't Feel My Face na 23 uit de weken uit de lijst verdwenen. Maar dus drie mooie artiesten daarvoor terug. Snelste stijger eh, van deze week, dat is een eh, gedeelde plaats. Tussen Eva Simons en eh, Heaven met allebei zeven plaatsen gestegen. En het ergste is, er is er eentje gedaald, maar liefst 14 plaatsen. En ik denk dat er meerdere mensen in de studio niet blij mee zijn. Dat is Justin Bieber namelijk met What Do You Mean. 14 plaatsen gedaald deze week. Hij hey, zo direct gaan we ons opmaken voor de top 40 eh, van deze week. Even voor de klok van eh, kwart voor vijf zou je de top 3 van eh, deze week horen. We zullen nog de top 40 van Nederland gaan behandelen... en kijken of er nog een beetje artiesteninformatie is. Tegenover me zit niemand minder dan Sander Leijsje. Goedemiddag. Goedemiddag. Ben je van de postcode loterij? Nee. Oh, dat dacht ik even. Althans, dat hoopte ik even. Hé, hey, maar hoe is het, Sander? Ja, goed. Ja? Ja. Wat heb je gedaan deze week? Eh, druk met school bezig geweest. Ja, kan je daar druk mee zijn? Ja. Oh, sinds wanneer? Ja, sinds ik zelf lesgeef. Oh. Ja, in, in de week niet kunnen of? Nee, in uh, reanimatie. Reanimatie, dat is uh, eh, tong erin en gaan, hè? Nou, was het maar zo. Nou, zoiets, ja. Een reanimatieplus. Moet ik ook maar eens een keer doen. Eh, oh nee, die heb ik al gehad. <laughs> nou, misschien een keertje goed voor de luisteraars. hoe doe je dat? Nou, 30 borstcompressies twee keer beademen. Oké. En dan weer hard wegrennen of zo? Nee, en dan gewoon weer 30 borstcompressies, twee keer banen met 30 borstcompressies. En wanneer mag je stoppen? Eh, wanneer professionele hulpverlening je overneemt. Ah, en wanneer begin je ermee? Zodra je hebt geconstateerd dat iemand geen hartslag meer heeft. Of niet meer ademt. Of niet meer ademt. Want als hij niet ademt, heeft hij ook geen hartslag. Oh nee, als hij geen hartslag heeft, ademt hij sowieso niet. Dat was hem toch? Ja, nee, oké, dat gaat goed. hey, top, eh, terug naar de top 40. Eh, jij gaat zo direct eh, de kleine resumes weer voor mij vertellen, hoop ik. Dat ga ik zeker weten weer Ik heb geen lijst voor je, dus je doet maar lekker uit je Goed opletten. hey, dit is de top 3 van vorige week.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 Breakdown op Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En deze week beginnen we met de nummer 40. Smart Martin Solveig met Plus One. weken in de lijst. Vorige week nog op een 34e eh, plek. Maar deze week dus de rode dragen Martin Solveig samen met eh, Sam White. Met Plus One. Volgende plaat die op 39 eh, te vinden is, is een roodharige dame. Ondertussen alweer 20 weken in de lijst. De hoogste positie voor deze dame was een nummer 5. Vorige week op 36 en dan heb ik het natuurlijk over eh, Jet Glynn. deze dame die uh, stond vaker in de lijst. Je hebt eh, volgens mij met drie nummers in totaal erin gestaan. Deze week maar met twee nummers. Eentje nog op nummer 16. De Euro Breakdown. Maar nu dus op uh, eh, 39, Jess Lynn, Don't Be So Hard On Yourself. I drew a smile on my face, the paper over me. But wounds heal when tears dry and cracks they don't show. So don't be so hard on yourself, no. dark clouds be raining over me. But heart's and hell's a place that everyone knows. So don't be so hard on yourself, no. Don't Be So Hard on Yourself op eh, nummer 39. Maurice Mulder. En eh, we zijn toegekomen aan de eerste nieuwe binnenkomer die we op 38 eh, gaan vinden. En eigenlijk hoef ik niet veel meer over deze man te zeggen... want ik heb al iedere week de item... wat de pak is er nou met Justin Bieber aan de hand? Nou, dit is er aan de hand. Hij is nieuw binnengekomen in de lijst met een nieuwe single van hem op een 38e eh, positie. Hey, op 4 eh, december, eh, jongsleden, heeft Justin Bieber een top 40 record... een Nederlands top 40 record op zijn naam... door tegelijkertijd met drie hits in de top 5 te gaan staan. En ook evenaart hij daarmee de prestaties van de Beatles in 1965... Bruce Springsteen, Springsteen, moet wel goed zeggen natuurlijk, in 1985... En Sandra van Nieuwland in 2012, die stonden allemaal eh, eerder met drie gelijktijdige hits in de top 10. Maar hij staat dus met drie uh, eh, tegelijkertijdige hits in de top 5. Hij kan het wel. Op zich eh, was toen een tijdje geleden die wedstrijd tussen One Direction en Justin Bieber. Want ze kwamen allebei tegelijkertijd met het album uit. Maar ik denk toch echt wel dat deze Bieber heeft gewonnen. Op 38 dus Justin Bieber nieuw binnengekomen met Children. Children. Look at all the children we can change. What about a vision? Be a visionary for a change. We're the generation who's gonna be the one to fight for it.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 Vijf weken pas eh, in de lijst en alweer eh, gezakt van de 35 naar 37 toe. Hey, de nummer 36 van deze week slaan we even over. Wie dat is, dat hoor je zo direct van Sander. Maar wij gaan naar de nummer 35 toe. De nieuwe, tweede nieuwe binnenkomer van deze week. En deze beste man die komt uit Engeland, uit het Verenigd Koninkrijk om precies te zijn. En zijn naam is Adam Diamond. En uh, Adam Diamond begint eh, aan de hand van producer Switch... die we wel kennen van eh, MIA en Beyoncé. En als Duke Dumont, dat is zijn artiestennaam... maakt hij verschillende remixen... waarbij de veer van Lily Allen de bekendste is. Nou, op 31 maart 2013 brengt hij de single Need You 100% uit... waarop ook AME te horen is. Nou, de single die staat 11 weken lang in de Nederlandse top 40... en die bereikt dan de 18e plaats. Ja, in 2014 uw Mond aan dat er een eh, compleet album in de maak is. En eh, na I Got You samen met Jack Jones eh, blijft die, steken, die plaat blijft steken in de tipperade. Komt er een nieuwe single aan, Won't Look Back. Maar daar heb ik het niet over. Ik heb het over zijn andere nieuwe single die nou ondertussen een maand geleden is uitgekomen. En dat is Ocean Drive. En als ik zo naar die single luister, dan is het een beetje, ja... De 80s in een nieuw jasje, al zeg ik het zelf. Op nummer 35 dus, nieuw binnengekomen Duke Dumont met Ocean Drive. naar deze plaat uh, luister... dan eh, denk ik me in dat ik in zo'n ouderwetse 60s auto eigenlijk... Eh, over de boulevard aan het cruisen ben. Eén hand uit het raam, peukie erbij, één hand op het stuur. Ocean Drive is dit, nieuw binnengekomen van Duke Dumont op 35. En van ja, een beetje nostalgische synthesizer geluiden... gaan we naar de hedendaagse geluiden. Naar de Nederlander Jay Hardway... Vorige week nieuw binnengekomen. Deze week op een eh, nummer 32 met Electric Elephants. En eh, waarschijnlijk was het weer een eh, samenwerking met Hardwell. Maar dit is Jay Hardway. deze week op 32. Eh, met zijn eh, nieuwste single en eigenlijk eh, eerste echte solo single Electric Elephants. Vorige week nieuw binnengekomen op een 37e plek. Maar nu dus vijf plaatsen gestegen. We slaan de 31 even over, daar straks meer over. Maar we gaan meteen door met de nummer 31. En dat is een heerlijk prachtig nummer van Matt Simons. Get and Release. Ondertussen alweer eh, acht weken in de lijst. En eh, deze week blijven we hangen op een eh, dertigste plek met Simons.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 Zo is zijn eh, allereerste single ooit uitgekomen ehm, als eerste in Nederland. En heeft hij tegenwoordig eh, van dit nummer een eh, mooie remix gemaakt... samen met Deep End en dat is ook in Nederland. En daar wil ik een klein stukje van laten horen even. Zo win ik dan ook wel weer, als hij het doet. In deze versie in de Deep End remix... die is, kan ik alvast verklappen, nieuw binnengekomen deze week... in de Nederlandse top 40. Ik vind wel een eh, mooie versie ervan. Dat hebben ze goed gedaan. Nou goed, in ieder geval eh, zover eh, met Simons dus. De favoriete land van Matt Simons is Nederland. En je hoort het al aan het deuntje. Het is tijd voor niemand minder dan Sander. Al 27 weken in de lijst op nummer 40. Martin Solveig featuring Sam White met Plus One. En op nummer 39 op 20 weken in de lijst Jess Flynn met Don't Be So Hard On Yourself. En nieuw binnengekomen deze week op nummer 38 is Justin Bieber met Children. En al vijf weken in de lijst op nummer 37, Avicii met Broken Arrows. Al op nummer 36, Major Lazer featuring Nyla met Light It Up. En nieuw binnengekomen deze week op nummer 35, Duke the Month met Ocean Drive. Al twee weken in de lijst op nummer 34. Vorige week stond hij op 33. Hoogste notering 33. The Weekend met The Night. En op nummer 33 hebben we Zara Larsen featuring Mnek Never Forget You. Ja, over Zara Larsen gesproken. Die heb jij vorige week vrijdag volgens mij bij de Voice op televisie gezien, of niet? Dat klopt. Ja, verschrikkelijk. En toen was ze ook jarig. Ja, verschrikkelijk. Je kan beter in de studio zingen als live. Ja. Maar ja, wat wil je? 18 jaar uit Zweden. Uh, mond vol eh, ijzerhandel. Dus eh, het is een vergeven, zullen we maar zeggen. Maar in ieder geval, eh, ze doet het goed in de Europese top 40, al, zeg ik het zelf. Ja. Ja, nou sorry, dat was hem even. En, en al twee weken in de lijst op nummer 32... Jay Hardway met Electric Elephants, En op nummer 31... Justin Bieber met What Do You Mean? Ja, vorige week stonden ze op 17, eh, hè? Ja. 14 plaatsen gedaald.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 Per opbod. Een mooie tas. Eh, inclusief inhoud. Startbord is, eh, wat zullen we doen? Duizend? Zit er allemaal in? Oh, verdamme, groen uitgeslagen brood en dat soort dingen. Dat schiet er allemaal niet op. Ah, is weer eens een keer wat blijven staan in de studio. Is dit keer geen blik eh, met uh, spersiebonen. Is er wel gewoon een tas vol met boterhammen. Nou ja, de, de rechtmatige eigenaar zal hem wel komen ophalen, denk ik toch? Dat denk ik wel. Ja, dat zal toch. wel. Hey, eh, dat was uh, eh, X-Ambassadors hoorde je op eh, nummer 28 met Renegades... en daarvoor Haley Steinfield met Love Myself. Voordat het eerste uur is afgelopen... gaan we nog even luisteren naar de nummer 22. Ondertussen staat de nummer 22 alweer 15 weken lang in de lijst. En dus deze week blijven zitten en dan heb ik het over Avicii for a Better Day... strange deze week op 22 eh, voor A eh, Better Day. Heerlijk blijven zitten. wij gaan eh, snel de nummer 21 draaien van deze week.